Dit is Lieselot Thomassen met het 112 mensen om het leven gekomen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Aanvankelijk werd gesproken over tientallen doden. Een man blies zichzelf op in een auto naast een konvooi van 75 bussen. Daarmee zouden zo'n 5000 Sjiïten van rebellengebied naar regeringsgebied worden overgebracht. Onder de doden zijn veel vrouwen en kinderen. De aanslag, de verantwoordelijkheid daarvoor is niet opgeëist. De Amerikaanse vicepresident Pence is in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul aangekomen voor een tiendaags bezoek aan de regio. Het bezoek komt een dag na de viering van de Dag van de Zon in Noord-Korea. Tijdens de parade werd een nieuw soort raket getoond. Afgelopen nacht voerde Pyongyang een rakettest uit, maar volgens Zuid-Korea en de VS mislukte die. Zuid-Korea gaat onderzoeken om wat voor type raket het ging. In Turkije kunnen vandaag zo'n 57 miljoen inwoners hun stem uitbrengen over de invoering van een presidentieel systeem. Als het een ja wordt, krijgt president Erdogan veel meer macht. Rond 8 uur vanavond worden de eerste voorlopige uitslagen van het Turkse referendum verwacht. In Rome hebben meeuwen vannacht de Nederlandse bloemstukken op het Sint-Pietersplein vernield. Bloemen waren losgerukt en bakjes met bloembollen waren omgegooid. 1 Limburg meldt dat vrijwilligers vanochtend veel werk hadden met het fatsoeneren van de Bloemenzee, voordat paus Franciscus zometeen zijn jaarlijkse paastoespraak uitspreekt. Vele tientallen miljoenen mensen van over de hele wereld volgen dat altijd via de televisie. Het weer, veel wolken, ook soms zon. Plaatselijk valt een bui. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt niet warmer dan 11 graden. Morgen, tweede paasdag, min of meer hetzelfde. Vrij wisselvallig en koel.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 sky over my town messed up, I'm so out of line. Yeah. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around. music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in the corner just trying to find a way out there. She put faith in, all it's chasing. She's just trying to find love out there.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 walking out. alone. blazen mijn trompet, de dirigent. Ik garandeer in mijn kring duel, ik wijf je tringeling. Wat ze me denken, wat ze willen, I'm doing Take a parachute and go. It's gonna have to be some danger. Take a parachute and jump. You're gonna have to take flight. If the wind don't catch you, I will. I will. let you down. Take your parachute and go. Take your Maybe parachute. come back tomorrow. Take your parachute, I am. Take the Stop you ever getting sorrow. And if the winds don't catch you, I will. I will.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

out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 起来！ just tell her just a blade in the grass. I spoke onto the wheel.